Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog veel onduidelijkheid over de man die vijf mensen neerstak in Amsterdam. Vier mensen liggen nog in het ziekenhuis. Hun toestand is wel stabiel. En een vijfde slachtoffer is inmiddels het ziekenhuis weer uit. De verdachte zit vast, maar wil niet zeggen wie die is. En hij had verschillende documenten bij zich, waardoor de politie het niet zeker weet. Juist omdat er verschillende documenten zijn... Eh, maakt het het voor ons heel lastig om op dit moment met zekerheid vast te stellen wie deze verdachte is. Nou, uiteraard willen wij dat ook heel graag weten. En heeft het echt de prioriteit van ons onderzoeksteam om zijn identiteit vast maar omdat we dat op dit moment gewoon nog niet met zekerheid kunnen zeggen... kunnen we daar ook verder nog geen uitspraken over doen. Of de verdachte al wel iets heeft losgelaten over zijn motief... wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. Een ravage in Myanmar na de aardbeving van vanochtend daar. Die was duizend kilometer verderop nog te voelen. Sommige steden liggen in puin en er zijn veel slachtoffers. Het dodental staat nu op 144, maar loopt ongetwijfeld nog op. Het land vraagt andere landen om hulp. En dat is wel opvallend, vertelt mijn collega Oele. Ja, dat is heel uitzonderlijk. Want eh, Myanmar heeft al vaker aardbevingen en vreselijke cyclonen. En dan vertrouwt dat die, eh, die groente, dat regime daar nooit het buitenland. En uh, eh, houden dat heel lang af. En nu zijn ze in één keer zo, ja, het geeft misschien aan hoe groot de ramp is. Toch eh, eh, inderdaad open over dat er een enorme ramp heeft plaatsgevonden en dat ze hulp nodig hebben. En voor libellen en salamanders wordt het steeds lastiger om te overleven... omdat de zomers steeds warmer en droger worden. In een natuurgebied op de grens van Nederland en België... krijgen ze een handje hulp van hele oude kraters van bommen. Die gaten werden 80 jaar geleden geslagen door de raketten van de Duitsers. Ze zijn enorm, weet deze natuurbeheerder. Je ziet het niet als je ernaast staat, maar die gaan tot iets meer dan 2 meter bijvoorbeeld. Als die vennen droogvallen in een droge zomer... hebben we de afgelopen jaren heel vaak meegemaakt. Dan zijn we eigenlijk eigenlijk soms blij dat die bomputten er zijn om nog een, ja, een voortplantingsplek te geven voor die libellen. Omdat het zulke grote gaten zijn, blijft het water namelijk daar langer in liggen. Zonder zouden libellen en salamanders het niet redden. Het weer in het oosten is het zonnig nog, bij maximaal 16 graden. Langs de kust is het juist bewolkt en iets koeler. Vanavond dan valt er wat regen. En morgen dan een afwisselende dag.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 Verder een korte file op de A10 tussen Amsterdam Centrum en Knappen de Nieuwe Meer richting de Koentunnel 10 minuten op onthoud. En op de N201 Hoofddorp Hilversum bij Meidrecht is de vertraging ook een kleine 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Do this to me. Try to ruin, ruin me. Be my enemy. Be my enemy. Never never thought, never thought, never thought that you, that you but it's okay, cause either way, the following is real strong. You try so hard to show the whole world what I do. Now I'm turning the cameras back on you. The same spotlight that once gave me fame. Trying to dirty up witness name, no, no. Never never thought, never thought. Never, thought, never, never knew that you would do this to me.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 Waarschijnlijk liggen er nog veel meer slachtoffers onder het puin. Het Amerikaanse leger heeft in Jemen Houthi-doelen aangevallen. Persbureau AP meldt zeker 40 luchtaanvallen. De VS voert de aanvallen weer op sinds de rebellen dreigen om opnieuw schepen op de Rode Zee aan te vallen. Salarissen van medewerkers van apotheken gaan flink omhoog. Eind 2026 zullen de lonen 20% hoger liggen dan in juli vorig jaar. En in 2027 komt daar nog een verhoging bovenop. Het weer op veel plaatsen bewolkt, vanavond regen. Morgen is het droog en dan is het ongeveer 12 graden.